Zit van der Linde met het NOS Journaal. In de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen... lijkt de boer-burgerbeweging stappen vooruit te hebben gezet... terwijl de VVD juist iets aan steun lijkt te hebben verloren. BBB krijgt voor het eerst het hoogste percentage... bij het gemiddelde van de peilingen bij Ipsos, 1 Vandaag en INO Research. Maar het verschil met de VVD is niet significant... en conclusies zijn dan ook niet te trekken. Ook de combinatie van PvdA GroenLinks maakt nog kans om morgen de grootste fractie te worden. In het provinciehuis in Den Bosch zijn de landelijke politieke kopstukken afgelopen avond in debat gegaan in aanloop naar de verkiezingen. Het NOS-slotdebat was bij tijd en wijle fel. Coalitie en oppositie deden hun uiterste best om de nog zwevende kiezers voor zich te winnen. De uitslag heeft niet alleen betekenis voor de provincies, maar indirect ook voor de verhoudingen in Den Haag. De gekozen statenleden stemmen in mei op kandidaten voor een nieuwe Eerste Kamer. In Polen is een activist veroordeeld omdat ze abortuspillen aan een zwangere vrouw heeft gegeven. Volgens de abortusactivist was de zwangere vrouw slachtoffer van huiselijk geweld... en was dit de veiligste manier om de zwangerschap te beëindigen. Het is in Polen verboden om te helpen een zwangerschap af te breken. De activist moet gedurende acht maanden elke maand 30 uur een taakstraf uitvoeren. Mensenrechtenorganisatie Amnesty is geschokt over de veroordeling. Jeroen Rietbergen is teleurgesteld dat hij wordt vervolgd voor zijn gedrag bij The Voice of Holland. Hij zegt dat hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten zoals dwang, aanranding of verkrachting.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 Blijf maar weg van mij, Heb je kans gehad. Al die cash op mij, dat komt al lang van pas. Als ik kijk naar de tijd, is het echt gevlogen. Je hebt het high, ik ben net daarboven. Zij zegt hi, ik ben weggelopen. Zoveel nice, zijn verpest gelopen, Ze is echt gebroken, maar een mooie vrouw. Het is niet echt gelopen hoe ik het ooit wou. Je moet wel geloven, heb je nooit gesausd. Zie je echt de bodem, dan wie gooit een touw? Hele zaterdag heb ik nagedacht. Zag je gisteren met een vage gast. Zeg je eerlijk, voel me raar genakt. Weet je nog hoe ik kwam toen je jarig was? Weet je nog wie je zei dat je waarde had? Al die apps is te laat voor dat. Ja, spijt dat van later pas. Stuur je naar de deur, schat, daar is je jas. ik maar denken dat jij anders was. Ga niet wachten hier op jou, ik heb te lang gewacht. Blijf maar weg van mij, je hebt je kans gehad. Al die cash op mij, dat komt al lang van pas. Ik vraag me af waarom het zoveel moest komen, schat. Of dit alles hiervoor nodig was. Ik had besloten dat het over was. Je hebt mijn grens bereikt, geen overmast. Nu wil je dreigen met nee, mag je zo niet zien, maar je hebt hem ermee. En bovendien heb ik nog zoveel shit op jou. Maar die dingen laat ik ook niet zien. Ben je doof misschien, nu zijn de dagen lang, maar de nachten kort. Ik stiekem op jezelf dat het anders wordt. Maar wat zeker is, is dat het beter is. Dat jij verliefd op iemand anders wordt. Ik hoorde wat je doet en ik vind het vreemd. Het lijkt alsof je in een film leeft. Maar het gaat niet beter worden als je dingen neemt. En ik helemaal niks van mijn kind verneem. Plus toen ik in mijn cel opgesloten zat, hoorde ik dat je met een gozer was. Ik zeg je eerlijk, voel me zo genakt. Maar ben niet boos op dat, nee, ik sta boven dat. En niemand anders moet je pijn verzachten, want ik zet je bij deze uit mijn gedachten. Vreemd gaan is wat je van mij verwachtte, maar zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten.